Volgens mij is het heel duidelijk dat de klimaatcrisis heel erg belangrijk is. Dat we nu eh, moeten handelen. En zo niet, ja, dan bestaat waarschijnlijk Nederland ook niet meer over 100, eh, 100 eh, jaar. De mars gaat door het centrum van Rotterdam en duurt tot 5 uur. Duitsland neemt extra maatregelen om ervoor te zorgen dat er komende winter genoeg gas is. De regering wil dat er voor de opwekking van elektriciteit minder gas wordt gebruikt. Dus gaat de capaciteit van kolencentrales omhoog. Duitsland is erg afhankelijk van Russisch gas. Een derde van al het gas komt daar vandaan. Drie op de vier Nederlanders gaan deze zomer op vakantie. Vooral de bestemmingen in het buitenland zijn na twee jaar corona weer populair. Vorig jaar nog vond de helft van de Nederlanders het onverantwoord om over de grens op vakantie te gaan. Inmiddels is dit nog maar 9 blijkt het onderzoek van INO Research. En Max Verstappen start vanavond bij de Grand Prix van Canada vanaf pole position. Hij zette tijdens de kwalificatie in Montreal de snelste tijd neer, ondanks veel regen op het circuit. Verstappen gets the plaudits for pole. What a dramatic end that was. You are Paul. Wow, ah, not bad then, but it was <laughs> tricky conditions mate. Ja, tricky conditions, ofwel lastige omstandigheden, zijn Verstappen over de boordradio. Hij zal waarschijnlijk weinig last hebben trouwens van zijn concurrent Leclerc. Die start als laatste vanwege een eerdere straf. Het weer vooral bewolkt vanmiddag vanuit het zuiden uittrekken er een paar buien over. Maar op sommige plekken kan het zonnetje ook even doorkomen. Het is tussen de 16 en 24 graden.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 Se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you. Venise. Vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier. Pagayant pour une cerise, pour un elle voulait qu'on l'appelle Venise.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 If everybody had across the USA... I'll get fat and sit in my chair Lying in the morning sun Making the most of my full head of hair Lying in the morning sun What about all the grass between your toes?